12 uur. Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. Een omstreden Israëlische rabbijn die vorige maand op Schiphol werd opgepakt... zit met honderden volgelingen op een camping op Texel. Dat zegt justitie. De rabbijn van 77 wordt verdacht van ontuchtige handelingen... en wordt internationaal gezocht. Hij zou vrouwelijke volgelingen van een secte onzedelijk hebben betast. een van de slachtoffers zou 15 jaar zijn. Na zijn arrestatie op Schiphol werd hij vrijgelaten... en maandag buigt de rechter zich opnieuw over de zaak. Strijders van IS zeggen dat ze de Syrische stad Kobani vandaag in handen willen hebben. Vandaag begint het offerfeest in de islamitische wereld en IS heeft gezegd dat dit weekend om die reden een mooi moment zou zijn om de overwinning in Kobani definitief op te eisen. Koerdische strijders die Kobani nu in handen hebben denken dat ze de stad niet hoeven op te geven. Oekraïne heeft een contract afgesloten met het Noorse energiebedrijf Statoil voor de levering van aardgas. Hoeveel gas de Nooren leveren en tegen welke prijs is niet bekendgemaakt. Het gas wordt via Slowakije naar Oekraïne getransporteerd. Oekraïne wil minder afhankelijk worden van de leveringen door Rusland... waarmee het na de Russische annexatie van de Krim en door de strijd in Oost-Oekraïne op voet van oorlog staat gear presentator Jeremy Clarkson zegt dat er slachtoffers hadden kunnen vallen bij een aanval op de programmamakers in Argentinië. Het team was daarvoor opnames en werd bekogeld met stenen toen Clarkson bleek rond te rijden in een Porsche met het nummerbord H982FKL. Volgens Argentijnen een verwijzing naar de Brits-Argentijnse oorlog om de Falklandeilanden in 82. Clarkson houdt vol dat het toevallig was dat hij met dat nummerbord rondreed. Dit is niet een uit de hand gelopen grap. Voor de verandering hebben we niets verkeerd gedaan, schrijft Clarkson op Twitter. Dan het weer. In de loop van de dag meer bewolking. En s'avonds vanuit het westen regen. Het wordt 21 graden. Morgen meer zon, maar het is dan wel kouder. Zo'n 16 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Laren en de afrit Bunschoten 8 kilometer.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 Yeah. Oh, why the CIA wanna watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Oh. Bobo, zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. Oh. Come on, let's go real slow.